Uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Beleggingsapp Robinhood was vorige week doelwit van een digitale aanval. Daardoor kregen hackers toegang tot e-mailadressen van 5 miljoen mensen. En van nog eens 2 miljoen andere Robinhood-gebruikers is de identiteit achterhaald. Er zijn volgens het bedrijf geen bankgegevens of burgerservice-nummers ingezien. De hackers eisten een geldbedrag van Robinhood. Om hoeveel geld dat ging en of het ook is betaald is niet bekend. De Amerikaanse beleggingsapp heeft 21 miljoen actieve gebruikers. In twee weken tijd zijn in Nederland bijna een kwart miljoen pluimveedieren gedood vanwege vogelgriep. Sinds eind vorige maand is er een ophokplicht. Experts noemen het vrij ernstig dat er in korte tijd zoveel dieren besmet zijn geraakt. Gisteren werden bij een bedrijf in Lutjegast in Groningen nog zo'n 50.000 leghennen geruimd. Vorig jaar werd er ook al vogelgriep vastgesteld. Om de impact van vogelgriep te beperken is het volgens experts nodig om het aantal veebedrijven en de hoeveelheid dieren per onderneming omlaag te brengen. De Braziliaanse president Bolsonaro voegt zich bij de centrumrechtse liberale partij. Sinds 2019 was Bolsonaro niet meer bij een partij aangesloten... Dan nadat hij met ruzie was vertrokken bij de Sociaal-Liberale Partij. Daarmee won hij in 2008 de presidentsverkiezingen. De samenwerking met de Liberale Partij moet Bolsonaro helpen om volgend jaar opnieuw president te worden. Hij zal het dan waarschijnlijk opnemen tegen oud-president Lula. Het Verenigd Koninkrijk heeft toegezegd om bijna 250 miljoen euro te investeren in kernenergie. Volgens het land kan dat helpen bij de ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Het geld gaat naar motorenbouwer Rolls-Royce... dat zogenoemde kleine modulaire kernreactoren gaat bouwen. Die zijn goedkoper en sneller te maken dan traditionele kerncentrales. Het weer in het westen is het vandaag bewolkt met af en toe regen. In het oosten is het zonnig. Het wordt ongeveer 11 graden. De komende dagen blijft het rustig herfstweer met af en toe bewolking, zon en soms een bui.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 to this girl that you know miss no day. No time. Loving your style and your profile, girl, and the way yo you get busy. girl, Driving my white girl, the way yo you set it up, blow it up for me. Cause when the rhythm it a bubble and the girl a turn rebel and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody down is a rebel. Cause when they keep pressing back, girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl blessed my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bomb. You and me I'm meant to be. Dynamite, oh, dynamite, oh. Blessed. Put in your arms, baby. Dynamite, oh, dynamite, oh. Light me up and set me free. With a bang, bang, bang, girl, one. doing that all day. Love how you're moving your body shape, shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ha. Champagne, a buzz, mouth tobacco, when we popping it's like dynamite. Well dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. All men going in tonight to the morning light. that the girl, then we have them all lips. like a girl. When you keep pressing my girl over and over. Sure fish shot from the dance floor to the bedroom sweet we lock. Give me a little more but the love when I got stop. Brace it up my girl, the bump fi drop drop when you keep pressing back girl. You will blow up this spot girl. Make we reset the clock girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite. get the loving non-stop, yo. We just love to dance. Tabita, Je vraagt me wat er is gebeurd. Het lijkt alsof ik klaag en zeur. Soms switch ik vaak van mijn humeur. Dan ben ik gewoon zo. Beter draag je mij op hand. perfectie toch? Het zijn juist die manietjes van jou. Het gaat niet om de perfecte selectie toch? Maar de reden dat ik van je hou. Het is je lach en je huil en je streken. De hoofdpijn die je mij hebt gegeven. Weet ik iets fout en je bij me gebleven mij even. Ik heb het nodig, denk ik. Een wilde jongen ben ik. De jou heb ik de monen altijd overwonnen, denk ik. We kunnen ruzie hebben en wilde dingen zeggen.